met het NOS Journaal. Mensen met bepaalde vormen van borstkanker of eierstokkanker... krijgen vanaf vandaag niet meer een duur medicijn vergoed. De toezichthouder heeft opnieuw gekeken naar de effectiviteit van deze kankerremmers. En komt tot de conclusie dat die onvoldoende is. Het Zorginstituut zegt dat de levensduur door de medicijnen niet of nauwelijks wordt verlengd. De kankermedicijnen worden daarom deels uit het basispakket van de zorgverzekering geschrapt... Het is voor het eerst dat dat gebeurt. Experts zijn kritisch op de nieuwe beoordeling. De top van NSC heeft nagedacht en gesproken over het opheffen van de partij. Dat zei de nieuwe lijsttrekker Eddy van Heijem. Volgens hem heeft NSC als nieuwe partij een turbulente anderhalf jaar achter de rug... waar die mensen hun vertrouwen verloren hebben. De top vroeg zich daarom af of ze nog verder met elkaar wilden. Maar Van Heijem zegt dat er nog steeds veel motivatie bij NSC is om een verschil te maken. President Trump heeft het Chinese moederbedrijf achter TikTok opnieuw langer de tijd gegeven om de video-app in de VS te verkopen. De app is sinds januari verboden in de VS en zou eigenlijk vanaf dan verkocht moeten zijn aan een Amerikaans bedrijf om nog actief te kunnen zijn. Trump heeft de deadline voor de verkoop van de app al twee keer uitgesteld, waardoor TikTok alsnog in de lucht kan blijven. De app werd verboden omdat de VS vreest dat China met TikTok gegevens over Amerikanen kan verzamelen en hen kan beïnvloeden. Burgemeester Halsema van Amsterdam gaat eind deze maand naar Boedapest om bij de verboden Pride Mars te zijn. Het Hongaarse parlement verbood in maart de jaarlijkse Pride in de hoofdstad met een nieuwe wet. Door er naartoe te gaan wil Halsema de queerbeweging steunen. Ook een aantal Tweede Kamerleden is van plan om naar de Pride in Boedapest te gaan. Het weer, het is een heldere nacht bij een graad of 12. In het noordoosten is er ook plaatselijk wat mist.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 Citydijkers.